uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger roept mensen in het zuiden van Gaza op om schuilplaatsen te zoeken. Onder meer in de stad Gan Yunis, waar kort nadat de oorlog tussen Israël en Hamas uitbrak... juist veel mensen naartoe zijn gevlucht. Correspondent Nasra Habiballah. Sinds oktober is het inwonersaantal van Gan Yunis al gestegen... Eh, met zo'n 400.000 naar een miljoen mensen. En eh, dat komt dus door al die vluchtelingen die vanuit het noorden naar het zuiden zijn zijn gevlucht. En eh, nu al is het zo dat er eh, veel te weinig eh, opvangplekken voor die mensen zijn. Veel te weinig faciliteiten. Ja, in en rond Gamjoenis zijn afgelopen nacht flyers uitgestrooid... waarop staat dat mensen hun woonplaats snel moeten verlaten. En Mark Overmars mag een jaar lang niet werken in het Nederlandse voetbal. Het heeft allemaal te maken met een klacht van een medewerkster van Ajax. De club waar Overmars tot vorig jaar werkte als technisch directeur... vertelt mijn collega Arno Vermeulen. Die heeft aangegeven dat ze 3,5 jaar lang eh, achtervolgd is door Overmars... met eh, filmpjes en eh, foto's. Dat er dus sprake was van seksuele intimidatie. Daarna is ze naar de directeur van Ajax gegaan, Edwin van der Sar... om zich daarover te beklagen. Hij heeft de klacht neergelegd bij het instituut Sportrechtspraak... die daar in Nederland over gaat. Maar die hebben vandaag een uitspraak gedaan... Overmars werkt nu in België en kan daar wel gewoon blijven werken. Meerdere Sinterklaas-intochten worden aangepast. Dat komt omdat verschillende gemeenten in Nederland bang zijn voor demonstraties of onveilige situaties. Clubs als Kickout Zwarte Piet hebben demonstraties aangekondigd. En ja, dat ging in het verleden niet altijd goed met de tegenstanders. Zo komt Sinterklaas in Zwijndrecht dit jaar bijvoorbeeld niet met de stoomboot, maar wordt hij op het gemeentehuis onthaald. En moet je woensdag naar school, studie of je werk en ja, weet je nog niet hoe je dat moet combineren met het stemmen? Net als bij de vorige verkiezingen kan er ook gewoon weer gestemd worden op 43 treinstations. En dan de volgende kwestie. Op welke partij ga je stemmen? Ja, je kunt de stemwijzer invullen, maar heeft dat wel zin? De Unie van Utrecht zocht het voor je uit. Nou, ik denk dat stemhulpen een hele goede optie zijn. Uh, stemhulpen geven je op een eh, ja, best leuke manier en op een best snelle manier inzicht in de dingen waar partijen in verschillen. En eh, er zijn er een heleboel beschikbaar. Dus ik denk dat zwevende kiezers eh, vooral lekker veel stemmen op moeten invullen. Je hebt dus nog een paar dagen om je in te lezen. De meeste stembureaus gaan om half acht open. En echt vroege vogels kunnen vanaf vijf uur s ochtends al terecht op station Winterswijk in Gelderland. En dan nog het weer in het zuiden. Motregen nu, verder op de meeste plekken gewoon droog. Vannacht koelt het flink af, op sommige plekken tot het vriespunt. En morgen grotendeels droog en zonnig. En alleen aan zee kan er een buitje vallen, dan een graad of acht.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 Er zitten 900 bedrijven met alleen een postadres. Meerdere kwamen naar boven als mogelijk malafide. Journalisten van de BBC zijn door het Israëlische leger naar het Al-Shifa ziekenhuis gebracht. Daar kregen ze een aantal wapens, munitie en kogelwerende vesten te zien... die gisteren bij een inval gevonden zouden zijn. De Turks-Nederlandse rapper Murda is in Turkije in hoger beroep vrijgesproken... van het stimuleren van drugsgebruik in zijn songteksten. Daarmee komt er een einde aan een rechtszaak die twee jaar heeft geduurd.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 If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah, some people serve or a fountain. share with no one who truly cares for.